Drie uur. Zit van der Linde met het NOS-journaal. In de Belgische badplaats Oostende zijn gisteravond honderden mensen gestrand op het station. Het treinverkeer lag twee uur lang stil door een defecte trein op het spoor verderop. Dat leidde tot lange wachtrijen op het station van Oostende. Op beelden is te zien dat reizigers dicht op elkaar stonden en geen afstand hielden. Ook moest de politie ingrijpen. Rond half elf was de situatie weer onder controle. In Nederland noemden de veiligheidsregio's de situatie aan de kust druk, maar beheersbaar. De Amerikaanse en Britse politie hebben drie mensen aangehouden voor het hacken van Twitter. Half juli werden op profielen van bekende twitteraars vage bitcoin-advertenties geplaatst. De accounts van oud-president Obama, Microsoft-oprichter Bill Gates, maar ook dat van Geert Wilders werden gehackt. De hoofdverdachte is een 17-jarige tiener uit Florida. Drie Amsterdamse cafés sluiten deels omdat er onlangs mensen met corona zijn besmet. Bij twee van de cafés gaan alleen binnenruimtes of bargedeeltes twee weken dicht en het andere café sluit helemaal. Zeker veertien mensen raakten besmet bij de cafés, maar mogelijk nog meer, want bij één café werkte een personeelslid met klachten gewoon door. Daarom hebben gemeente en GGD de cafés bij naam genoemd om klanten te informeren. Wielrenner Sylvain Dillier mag zaterdag niet starten in de Strade Bianca... omdat hij positief is getest op het coronavirus. De Zwitser kreeg de uitslag voor vertrek naar Toscane... en moet nu tien dagen in quarantaine met zijn gezin. De renner van AG Deuxer reageert boos in een Zwitserse krant. Hij baalt verschrikkelijk en noemt het systeem een grote grap. De Strade Bianca is de eerste World Tour koers na de coronapauze. Wout van Aert en Mathieu van der Poel behoren er tot de favorieten. Het weer nog. Vannacht lokaal een onweersbuit koelt af naar 17 tot 20 graden. Morgen ochtends nog een enkele bui en bewolkt.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 The ride, ride, Strong, strong, strong, strong. You must, you must, you must, you must, you must. Release yourself. Now the world freezes over, your heart pushed to the floor. Crossing wires, just keeping moving forward, can't be spinning anymore.